Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Mexico dat Iguala, waar al eerder massagraven werden gevonden. In de regio worden tientallen studenten vermist. De jongeren staan bekend om hun radicale acties. Ze eisen verbeteringen in het openbaar onderwijs. 80 studenten kaapten op 26 september drie bussen. Het kwam tot een bloedig treffen met de politie die een klopjacht hield op de jongeren. Sindsdien zijn 43 studenten spoorloos. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de gevonden lichamen van de studenten zijn. Op F-16 basis Volkel heeft een geradicaliseerde ex-militair oud-collega's benaderd voor de jihad. Dat meldt de Telegraaf. Bronnen spreken over ronselpraktijken. De luchtmacht heeft het incident begin deze week aangegeven bij de geheime diensten MIVD en AIVD. Die onderzoeken de zaak. Nederlandse F-16's, ook van vliegbasis Volkel, zijn betrokken bij aanvallen op IS in Irak. Sinds dit weekend zijn de straaljagers actief en afgelopen week hebben ze bombardementen uitgevoerd op stellingen van IS. De uitbraak van ebola is de grootste medische bedreiging sinds het uitbreken van AIDS, zegt de directeur van het Amerikaanse preventiecentrum CDC, Thomas Frieden. Hij gaf een toelichting op de extra maatregelen op de Amerikaanse luchthavens die vanaf dit weekend van kracht worden. Volgens Frieden is het belangrijk om snel te reageren op nieuwe gevallen, maar ook goede en toegankelijke gezondheidszorg is noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan. In het oosten van Turkije zijn drie agenten doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen op de plek waar woensdag hevige rellen uitbraken. Volgens Turkse media waren agenten bezig met een onderzoek toen schutters het vuur openden. Woensdag braken rellen uit bij een demonstratie van Koerden... die aandacht vroegen voor de situatie in de Syrische grensplaats Kobani. Het weer, de komende uren neemt de wind af en vallen in het westen en noordwesten een paar buien. Overdag trekken de buien weg en schijnt de zon geregeld.